Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Terreurgeoude kunst via Libanon en Turkije naar Europese kopers. Het zijn onder meer gouden munten, sieraden en beeldjes uit Irak en Syrië. Er zijn beelden van IS-aanhangers die eeuwenoude kunst vernielen omdat het niet islamitisch is. Buiten beeld verdient de terreurgroep geld aan de verkoop van geplunderde kunstwerken uit musea en van archeologische vindplaatsen. De OVSE roept Oekraïne en de pro-Russische separatisten op om de wapenstilstand in Oost-Oekraïne te respecteren. Volgens de organisatie schenden beide partijen het akkoord dat in februari in Minsk werd gesloten. De afgelopen dagen is er hevig gevochten bij de havenstad Mariupol, zegt de OVSE. In Peru zijn zeker 37 mensen om het leven gekomen bij een kettingbotsing op een snelweg. Drie bussen en een vrachtwagen botsten op elkaar. Ruim 80 mensen raakten gewond. Volgens de politie ontstond het ongeluk doordat een bus op de verkeerde rijbaan terecht kwam en op twee tegemoetkomende bussen botste. Daarna klapte een vrachtwagen op de voertuigen. Volgens de lokale media duurde het drie uur voordat de hulpdiensten ter plaatse waren. De Belastingdienst heeft de deadline opgeschoven voor mensen die voor 1 juli bericht willen krijgen voor hun, over hun aanslag. Mensen die voor 15 april hun aangifte insturen krijgen uiterlijk 1 juli bericht. De deadline was eerst 1 april, maar de Belastingdienst wil voorkomen dat te veel mensen de komende week nog snel aangifte doen en de computers van de fiscus overbelast raken. Een Zweeds fotomodel is in Milaan maandenlang opgesloten in een appartement en daar mishandeld en verkracht. De vrouw van 23 werd afgelopen weekend door de politie bevrijd nadat een buurman haar had horen schreeuwen. Ze was uitgeput, in shock en ondervoed en had niet door dat ze werd bevrijd.